Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land bereid is om verder te praten over het Amerikaanse plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Hij wil wel dat Europese bondgenoten bij dat gesprek mogen zijn. Het plan is al op een aantal punten aangepast na gesprekken met Zelensky en Europese leiders. Vooral het opgeven van Oekraïns grondgebied en het verkleinen van het Oekraïense leger zijn nog pijnpunten. Komende week gaat een Amerikaanse gezant met de Russische president Poetin praten over het plan. België gaat de derde dag van stakingen in. Maandag en dinsdag legde vooral personeel van openbare diensten het werk neer... zoals het openbaar vervoer en scholen. Vandaag is een nationale actiedag en sluiten ook andere sectoren aan... zoals winkels en productiebedrijven. Ook op de Belgische luchthavens wordt gestaakt... In Brussel zijn vandaag alle vertrekkende vluchten en de helft van de aankomende vluchten geschrapt. Buitenlandse toeristen in de Verenigde Staten moeten vanaf komend jaar veel meer betalen om een nationaal park te bezoeken. Bij populaire parken gaat de prijs met 100 dollar omhoog. Een jaarkaart voor alle nationale parken, die veel toeristen gebruiken, wordt drie keer zo duur. Voor Amerikanen blijven de prijzen hetzelfde. De regering noemt het een eerlijke bijdrage aan het behoud en de verbetering van de parken. Eerder dit jaar heeft president Trump flink gesneden in het budget voor de parken. De problemen met de rioolwaterzuivering in het Brabantse Haps duren nog zeker tot vanmiddag. Het waterschap AM Maas heeft die tijd nodig om noodaggregaten te plaatsen. De zuivering werkt niet meer sinds een stroomstoring gisterochtend. 90.000 huishoudens is gevraagd om zuinig met water te zijn... en zo min mogelijk de wc door te spoelen. Het weer. Op veel plaatsen komt mist voor. Vooral in het noorden van het land kan dat dichte mist zijn.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 Hij stelt wel als voorwaarde dat Europese bondgenoten ook aan tafel zitten. In Nijverdal is gisteravond een explosie geweest bij een verloskundige praktijk. De praktijk was geopend en er zaten mensen in de wachtkamer. Niemand is gewond geraakt, maar er is wel een grote ruit gesneuveld. In België wordt vandaag voor de derde dag op rij gestaakt. Naast de publieke sector doen vandaag ook winkels en productiebedrijven mee. Op de luchthaven van Brussel is bijna driekwart van alle vluchten geschrapt. Het weer. De dag begint met mist, vooral in het noorden.